Hij beloofde net als anderen uit de VVD-top al deden maatvoering bij de uitwerking van de plannen. Rutte zei volmondig ja op de vraag van een bestuurder uit Weesp... of hij tegen verontruste VVD'ers kan zeggen dat de knoppen zijn geïnstalleerd... maar dat er nog aan gedraaid kan worden. Rutte zei dat het vreselijk is dat de VVD meewerkt aan het verkleinen van de inkomensverschillen... maar volgens hem dat nou eenmaal de prijs van het regeren met de PvdA. Hij is echter nog steeds trots op het regeerakkoord... omdat Nederland er volgens hem sterker van wordt. Rutte erkende wel dat de crisiscommunicatie beter had gekund. Premier Rutte spreekt tegen dat groepen Nederlanders er de komende jaren tientallen procenten op achteruit gaan. In Lunteren reageerde hij op richtgeving van RTL Nieuws. Dat experts heeft laten berekenen wat alle maatregelen van de twee kabinetten Rutte betekenen voor de koopkracht. Volgens RTL leveren uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en alleenverdieners soms tientallen procenten aan koopkracht in. Rutte zegt dat niets daarop wijst. Het inkomensverlies kan hooguit in een enkel individueel geval dramatisch zijn, zei hij. Volgens RTL worden de dramatische cijfers bevestigd in stukken van het Centraal Planbureau die niet worden vrijgegeven. In het tentenkamp in de Amsterdamse wijk Osdorp zitten te veel uitgeprocedeerde asielzoekers. Dat zei burgemeester Van der Laan tegen AT5. In het tentenkamp zitten meer dan 90 asielzoekers te veel, vindt Van der Laan. Afgesproken is niet meer dan 60 mensen. Er zijn misschien nog duizenden andere uitgeprocedeerde asielzoekers in ons land... en die moeten niet het idee krijgen dat je hier zomaar terecht kunt, zei Van der Laan. Het weer, vanavond buien, vannacht in het binnenland droog.